Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op steeds meer plekken in Griekenland woeden er bosbranden. Het is al een paar dagen mis op het eiland Rodos. Daar zijn al zo'n 20.000 inwoners geëvacueerd. Maar ook op onder meer Corfu en Evia zorgen de hitte en droogte voor brand. Je hoort correspondent Thijs Kettenis. Er woeden volgens de brandweer nu 82 branden in Griekenland. 64 daarvan maar liefst zijn gisteren uitgebroken. Eh, op de, eh, dat was op de heetste dag in de zomer eh, tot nu toe. Ehm, op het schiereiland Peloponnesos werd het in een plaats gisteren 46,8 graden. Geen record, maar natuurlijk ja, bloedheet. Brandweermensen en hulpdiensten proberen met blusvliegtuigen en helikopters de brand onder controle te krijgen. Bij een bootongeluk voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi... zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. 19 mensen worden nog vermist. De veerboot was waarschijnlijk te zwaar beladen en is daardoor gezonken. Steeds meer mensen worden bedreigd, dat zegt slachtofferhulp. Ze kregen dit jaar tot nu toe 900 berichtjes van mensen die zowel online als fysiek bedreigd worden. De organisatie wil dat er meer aandacht komt voor de gevolgen van bedreigingen voor slachtoffers. Ben jij team Barbie? Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Of ga je voor Oppenheimer? We're in a race against the Nazis. I know what it means if the Nazis have a bomb. De twee films gingen ongeveer tegelijk in première en daarmee ontstond meteen de strijd om de bezoekers. Er lijkt een winnaar te zijn. De meeste mensen hebben gekozen voor Team Roze. Barbie heeft tot nu toe wereldwijd ruim 337 miljoen dollar opgeleverd. Oppenheimer kwam ook aardig ver, ruim 174 miljoen. Krijg je nog het weer. Op sommige plekken buien met onweer. Vanmiddag op meer plekken regen. Vooral in het oosten kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het rijdt overal goed door in Noord-Holland. Eén uitzondering en dat is de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoop het Velsen en de Velsen-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment ook dicht. Hierdoor loopt het ook vast op de N208 gassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 staat 3 kilometer file en de vertraging is daar 20 minuten. dit komt, zoals gezegd, door het ongeluk op de A22.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 hoofdletter 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Yeah, pull up in the rinse in my brand new whip and go. With a full eclipse and a moonlit lit like whoa. Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose.